Kees met het NOS-journaal. NRC Handelsblad houdt op fout gestapeld bij de berichtgeving over de medische toestand van Prins Friso na zijn ongeluk. Dat valt op te maken uit een onafhankelijk rapport dat de krant heeft laten maken. De dag na het ongeluk publiceerde NRC een artikel op basis van informatie die afkomstig zou zijn van een behandelend arts van Friso. Er stond onder meer in dat Friso hoogstwaarschijnlijk geen schedelbasisfractuur had. De onderzoeker stelt dat dat artikel nooit had mogen verschijnen. In NRC Handelsblad maakt hoofdredacteur Van der Meers vandaag zijn excuses aan de lezer en de koninklijke familie. KPN en T-Mobile helpen Vodafone om de telecomstoring bij het bedrijf op te lossen. Vodafone kampt in de Randstad sinds vanochtend vroeg met een grote storing. Mobiel telefoon- en internetverkeer is daardoor vrijwel onmogelijk. Ook het midden van het land ondervindt hinder. De helft van het meetnet van het KNMI ligt plat. Het Weerinstituut heeft daardoor niet de beschikking over de gegevens van 20 meetstations verspreid over Nederland. Grote klanten van Vodafone eisen opheldering over de storing. De Rotterdamse rechtbank heeft de laatste verdachte van de strandrellen bij Hoek van Holland in 2009 veroordeeld. Een 21-jarige man kreeg een gevangenisstraf van 26 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij hoorde bij de groep hooligans die zich tijdens de strandrellen tegen de politie keerden. Het Natuurmuseum Friesland heeft de jaarlijkse museumprijs gewonnen. Het museum krijgt 100.000 euro. Daarvan mag een kwart vrij worden besteed en de rest moet gaan naar natuurprojecten van het museum. Ruim 41.000 mensen brachten de afgelopen twee maanden via internet hun stem uit op het museum. Dat ze het meest aansprekend vinden voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Natuurmuseum Friesland kreeg de meeste stemmen. Andere genomineerden waren het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, Naturalis in Leiden en het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Het weer bewolkt en in het hele land kans op buien.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 Eh, goedemiddag, dit is wederom het tweede uur van uh, vinyljaren. Intussen is de techniek even overgenomen door Mike. Die zit hier toch in de studio. En dan ga ik wel even schuiven. Nou, dat is lekker makkelijk. Dan kan ik weer gewoon lekker gaan zitten. En de, de, de, informatie geven die nodig is. Of misschien, ja, u misschien wel nodig heeft. Ehm, zoals al gezegd, we zijn vandaag bezig met de musical. Of nee, nee, zo mag ik het niet noemen. Ik moet het noemen de rockopera. Eh, Jesus Christ Superstar. De originele versie, ehm, zoals die gemaakt is en geproduceerd is door Andrew Lloyd Webber en eh, Webber moet ik zeggen en Tim Rice, de man die de, alle teksten geschreven heeft en Andrew Lloyd Webber natuurlijk de muziek. Beide heren zouden later ook nog uh, hofleveranciers worden van nog meer mooie musicals, onder andere Evita. Daarna is, zijn ze uit elkaar gegaan en heeft Webber zelf nog heel veel andere dingen gedaan. Ehm, Cats onder andere. En nog veel meer van dat, van dat Fries. En ehm, Tim Rice is later nog een keer een samenwerking aangegaan met de jongens van ABBA. Eh, Björn en benny En eh, toen heeft hij eh, onder andere de teksten geschreven voor de musical Chess. Dus dan weet u ook allemaal weer een beetje hoe dat zit we gaan weer verder met het verhaal van Jesus Christ Superstar. U hoorde voor het nieuws als laatste hoorde u dus het verraad van eh, Judas. Judas die dus 30 zilverlingen kreeg eh, van de hoge priesters om te vertellen waar ze Jezus konden vinden. Om hem op die manier op te pakken en eh, ter dood te kunnen brengen, want dat was natuurlijk het plan. Ehm, we gaan nu verder met de bekende Witte Donderdag, zou je kunnen zeggen, de Thursday Night... Ehm, het laatste avondmaal. Je weet het, voordat eh, ze naar de tuin van Gethsemane gingen, eh, heeft eh, Jezus met al zijn apostelen nog een avondmaal gehad. En, en dat was dus het, de laatste avondmaal. En eh, daarin zegt hij ook onder andere eh, tegen Peters dat Peters hem drie keer eh, zal, of dat Peters hem drie keer zal ontkennen voordat de ham gekraaid heeft. Dat hele verhaal kent u natuurlijk ongetwijfeld. Nou, we gaan er lekker naar luisteren. Het volgende stuk is dus inderdaad de Thursday Night, oftewel The Last Supper. Ooh. doe jij nou? <laughs> het loopt nog een stukje door, maar goed, maakt niet uit. Um, ja, dus even wennen allemaal weer. Maar het maakt allemaal niet uit, we gaan gewoon door. Ehm, <clears throat> wat we zojuist dus gehoord hebben was het laatste avond normaal En eh, om u even eh, kort het verhaal te vertellen wat er natuurlijk gebeurd was. Dat eh, er een, ehm, ja dat... Wat hoor ik nou? Oh, gewoon hoor nou de tune ergens ertussen. Oh ja. <laughs> dat kan ook. Goed, wat er dus eh, gebeurd was, dat eh, eigenlijk lees je dat niet zo erg in het originele verhaal natuurlijk. Maar hier is dat wel. Er ontstaat dus gewoon een hele behoorlijke ruzie tussen eh, Judas en Jezus. En uiteindelijk schopt Jezus hem er ook gewoon uit. En zegt dan gewoon, joh, maak dat je wegkomt. verrader, want die mensen wachten op je. Dus opschieten, wegwezen. Ga er maar doen, maar je, ga je geld nog maar halen. Al dat soort dingen meer. En daartussendoor hoorde je natuurlijk steeds, look at all my trials and tribulations. En dat waren de overige apostelen die, eh, die dus eigenlijk eh, ja, een, een misschien eh, ja, hun vertwijfeling wel uitspraken of hun, hun aanhankelijkheid aan, eh, aan Jezus eh, betuigden. En u weet natuurlijk hoe het eh, verhaal loopt. Jezus wordt dan, gaat dan naar de tuin van Gethsemane. Hij wordt daar gearresteerd en wordt dus uiteindelijk voor Pontius Pilatus gebracht. en wordt uiteindelijk dus ook ter dood veroordeeld. Ehm, er komt zelfs nog een scène dat men... maar dat komt straks allemaal aan bod. We gaan nu gewoon eerst luisteren eh, naar de scènes uit uh, Gethsemane. Zo heet dat in het Engels. Gethsemane zeggen wij gewoon in het, eh, in het Nederlands. Dus we gaan vrolijk verder <clears throat> met deze prachtige rockopera. Want het blijft natuurlijk hoogstaande muziek. En ook alle mensen die er aan meedoen. die zijn natuurlijk van bekende naam en faam. Ik zal het u nog één keer vertellen. Dat is misschien wel handig om dat nog één keer te weten. Wie de rollen allemaal speelden in in eh, deze prachtige musical. Nou, Judas Iscariot, eigenlijk de hoofdrolspeler in dit hele verhaal, eh, eh, wordt gedaan door Murray Head. Ehm, Jesus Christ zelf, Jezus Christus zelf, dat is Ian Gillen. De bekende man van Deep Purple natuurlijk. Maria Magdalena, Mary Magdalene, wordt gespeeld door Yvonne Eleven, Elleman. De priester is Paul Raven. Uh, Caiaphas, de high de hoge priester, dat is Victor Brox. Dan hebben we Annas, ook een priester, dat is Brian Keith. Simon Zeolotes, uh, eh, Zeolotus moet ik zeggen. Dat is de man eh, die ik straks een verkeerde rol toebedacht. Dat is in dit verhaal de leider van de rebellen. En die eh, eh, dus best eh, samen wil werken met, met Jezus. Dan hebben we nog, ook nog Pontius Pilatus. De landvoogd natuurlijk in die tijd. Die daar door de Romeinen was neergezet. die wordt een beetje afgestemd, afgestemd als een ja, toch wel een wat zwak figuur eigenlijk. dat is Barry Dennen. overigens is, deed hij dat ook in de film, de, die Barry Dennen, had hij ook die rol. Dan Petrus, die wordt gezongen door Paul Davis. Het meisje bij het vuur, dat is Annette Broks. En koning Herodes, die er ook nog een kleine rol in heeft. Dat is eh, Michael Dabo. En Michael Dabo kent u dan misschien weer. Ehm, die is een korte tijd zanger geweest van uh, de band Manfred Mann. En is onder andere ook de componist van een nummer dat door uh, Rod Stewart bekend is geworden. En door Chris Farlow. En natuurlijk ook door de Stereophonics een aantal jaren geleden. Eh, Handbags en Gladracks Dat stuk dat is geschreven door Michael Dabo. Hier speelt hij dus de rol van ehm, koning Herodes. Nou, we gaan verder. We gaan naar de tuin van Gethsemane. ¡Gracias! They're all asleep, the fools! Judas, must you betray me? would you say were your big mistakes? Did you think you would get much higher? Have your men proved at all worthwhile? Come with us to Sikaya Fest. You just love the high priest You just love Sikaya Fest. You just die. find a real? Do you plan to put up a price? What would you say were your big mistakes? Come with us to Caiaphas. You just not the high priest. You just not see Caiaphas. You just not in a high priest. gentlemen, what more evidence do we need? Judas, thank you for the victim. Still, why don't you see bleed? Now we have him. now de arrestatie. Dus eerst het verhaal van, eh, van Jezus in de tuin van Gethsemane. Waarin hij eh, praat tegen, ja, tegen God natuurlijk. Tegen zijn vader. Want hij is de zoon van God. Werd gezegd. Dus, en eh, daarna de overval van de soldaten op Jezus Christus in die tuin. de apostelen die lagen te, eh, te slapen. En Judas die eh, Jezus dus volgens het verhaal verraadt met een kis, met een kus. Dat ik het op, dat op Nederlands hou is wel handig. Judas, why you betray me with a kiss? En eh, dan wordt hij dus, die apostelen die schrikken wakker en die willen dan nog gaan vechten en zo. En Jezus zegt, joh, dat heeft toch allemaal geen nut. Het is allemaal zo voorbestemd, het moet allemaal zo zijn. Dus leg die zwaarden maar weg, ik ga gewoon vrijwillig mee. Ehm, het, eh, de Bijbel, Bijbelverhaal vertelt ook nog dat, eh, dat Petrus nog een van die soldaten een oor afhakt, geloof ik. Dat nog een keer. Maar, um, dat, de... en dan komt op een gegeven moment natuurlijk de hele scène van dat hij naar het huis van Caiaphas, de priester, uh, eh, gebracht wordt. En er wordt gezegd van, ben je echt de zoon van God? En dat Jezus zegt, ja, dat ben ik. En dan zeggen de prinses: nou, meer bewijs hebben we niet nodig. Dus de grootste blasfemie die er is. We, we weten genoeg. Ehm, dood aan die man. We gaan hem bij Pilatus brengen. En we zorgen ervoor dat hij eh, dat hij wordt vermoord. En dat het dus allemaal over is. Dan komt ook nog een andere profetie van, eh, van Jezus Christus uit. Die tegen Petrus zegt, voordat de hang kraait zul je mij drie keer... Eh, verlogenen, moet ik, dat, moet ik zeggen, niet ontkennen, maar verlogenen, dat was het woord natuurlijk. Eh, je zult mij, voordat de Haan gekruid heeft, zul je mij drie keer eh, verlogenen. Zul je dus zeggen dat je mij niet kent en dat je niks meer met te maken had. En, en dat komt hier natuurlijk ook duidelijk in het voor. Eh, de maid by the fire zegt hem, het meisje bij het vuur zegt, ik zag je met hem. Toen op een gegeven moment een soldaat, die zei van, ik heb je met hem gezien. En toen nog een oude man, die ook zei van, <clears throat> ik heb je met hem gezien. En Peters drie keer zegt van, uh, dat is helemaal niet waar, ik eh, was er niet en eh, de, ik ken de man niet en wat dan ook. En dan kraait de haan en dan zegt Maria Magdalena, Peter, weet je, Pieter, of Petrus, weet je nou eigenlijk wel wat je geflikt hebt? Want je hebt hem gewoon inderdaad zoals hij je had voorspeld, heeft, heb je hem drie keer uh, ontkend. En je hebt hem drie keer verlogend. En ja, dat geeft natuurlijk dan bij Peters toch wel een behoorlijk schuldgevoel. En ehm, Maria Magdalena vraagt zich dan in de laatste twee eh, zinnen die u net hoorde nog af. Eh, ik vraag me af hoe hij dit allemaal geweten heeft. ja, nou ja, volgens de overlevering wist Jezus natuurlijk alles van tevoren. Die wist precies wat er met hem ging gebeuren. Dus ehm, Goed, ehm, we zijn intussen dus aangekomen in dit verhaal bij de Goede Vrijdag. En daar gaan we nu mee verder. Eh, het moment dus dat Jezus Christus voor Pilatus gebracht wordt. So this is Jesus Christ. I am really quite surprised you look so small. Not a king at all. We all know that you are news, but are you king? King of the Jews? That's what you said. What do you mean by Jews. How can someone in your state be so cruel about your fate? An amazing thing. This silent king. Since you come from Galilee, then you need not come to me. Your Herod's race. <laughs> your Herod's case. to face. You've been getting quite a name all around the place. Healing cripples, raising from the dead. And now I understand your God, at least that's what you've said. So you are the Christ, you're the great Jesus Christ me that you're divine.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 al in het kerstverhaal waarin koning Herodus de opdracht geeft om alle pasgeboren jongetjes te vermoorden. Om er maar voor te zorgen dat, dat hij zijn troon niet bedreigd wordt. Want ja, volgens... ja, Jezus noemde zich natuurlijk de koning der Joden. En in feite Ehm, als je tenminste Sir Lawrence Gardner mag geloven, dan was hij dat ook. Want hij stamde dus rechtstreeks af van koning David. En ehm, zodoende was hij dus eigenlijk rechthebbend op de, op de troon van Israël in... Eh, in de troon van Palestina, moet ik denk ik wel zeggen, van die tijd. En ja, hij werd dus echt wel gezien als een bedreiging. En ja, Sir Lawrence Gardner, de man die dus eigenlijk zijn boek eh, Bloodline, want zo heet het boek... Ehm, als u dat interessant vindt, moet u dat maar eens nakijken. U kunt het eh, op internet zeker vinden. Ik had het tenminste zo gevonden. Het boek eh, Bloodline, dat, dat vertelt dat allemaal. Eh, het, het, werk van uh, Sir Lawrence Gardner is door ja, allerlei figuren natuurlijk afgedaan als pseudo-wetenschap. en allemaal theoretisch ge, geklep. Wat eigenlijk nergens op slaat. Maar ik denk dat er toch meer waarheid in zit dan... Ehm, dan de meeste mensen willen, willen toegeven. En de man werd dus natuurlijk met name vanuit de christelijke kerken als, <clears throat> als een charlatan beschouwd, als een uiterst gevaarlijke man. Er zijn ook eh, diverse aanslagen op hem. Men heeft geprobeerd om een aanslag op hem eh, te plegen en niemand weet ook waar hij... Eh, waar hij zich bevindt op dit moment. Eigenlijk een soort vergelijkbaar verhaal als Salman Rushdie. Hè? Dat is zo'n soort verhaal. Goed, eens even kijken. We kijken even naar de tijd. Ik denk dat we eh, de laatste kant van deze plaat, want het verhaal loopt natuurlijk gewoon door. Uh, dat we dat maar eens even lekker non-stop aan u laten horen. Eh, de finale dus, de kant 4 van deze plaat. Waar dus inderdaad het verhaal begint met, met Judas. Met Judas. de zelfmoord van Judas natuurlijk, omdat hij uh, begrepen heeft dat hij eigenlijk dus helemaal fout zat. en, en schuldgevoel krijgt en zo. En dan uiteindelijk um, dus zelfmoord pleegt. Um, nou, we gaan er lekker naar luisteren. Dus we gaan naar kant 4. En kant 4 begint dus inderdaad met Judas. God, I saw him. He looked cold as dead. And he was so bad, I had to turn my head. You beat it so hard that he was bent and lame. And I know who everybody's him, you've backed the right horse. Does he care for me. Why is this? Was Herod unimpressed? We need him crucified. It's all you have to do. We need him crucified. me, Jesus Christ. You have been brought here, manacled, beaten by your own people. Do you have the first idea why you deserve it? Listen, King of the Jews, where is your kingdom? Look at me, am I a Jew? I have got no kingdom in this world. I'm through, through, through. Come to me, Jesus Christ. There may be a kingdom for me somewhere if I only knew. Then you're a king she did say I am. I look for truth and find that I get damned. But what is truth? Is truth unchanging law? We both have truths. Are mine the same as yours? Crucify crucify What do you mean? You crucify your king? Caesar. He's done no wrong, no, not the slightest thing. We have Caesar. Crucify I see no reason I find no evil. This man is harmless, so why does he upset you? He's just misguided, thinks he's important. But to keep you vultures happy, I shall flog him. don't believe you understand. You have nothing in your hands. Any power you have comes to you from far beyond. Everything is fixed and you can change it. You're a fool, Jesus Christ. How can I help you? Silent crucify him, crucify Remember Caesar, you have a duty. You did the peace, so crucify him. Remember Caesar, you did the Superstar, de musical of de rock-opera van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice. Ik hoop dat u uh, het ook een beetje heeft eh, kunnen waarderen. En eh, we gaan natuurlijk volgende week weer vrolijk verder met de nieuwe vinyljaren.